Wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen bestudeerden de gevolgen van DNA-veranderingen bij 8000 personen. Voor veel ziekten blijkt één bepaald biologisch proces verstoord te raken. Hoofdonderzoeker Lude Franke van het UMCG hoopt dat met de inzichten bijvoorbeeld nieuwe medicijnen tegen suikerziekte kunnen worden ontwikkeld. Greenpeace heeft duizenden donateurs meegedeeld dat hun bijdrage wordt verhoogd. Mensen die dat niet willen, moeten zelf actie ondernemen. Volgens Greenpeace gaat het om een proef waarin wordt gekeken hoe donateurs op de brief reageren. Op sociale media staan vooral veel negatieve reacties. In Frankrijk heeft een juwelier een overvaller die hem had beroofd bij een achtervolging doodgeschoten. De juwelier is aangehouden. Meteen na de opening van zijn winkel in Nice werd de man vanochtend door twee mannen met een vuurwapen bedreigd. De overvallers gingen met de buit op een motor vandoor. De juwelier achtervolgde de twee en opende het vuur. De man die achterop zat werd dodelijk geraakt. Onbekend is of de ander nog op de vlucht is. Bij een zelfmoordaanslag in de sinai woestijn zijn zeker negen Egyptische militairen omgekomen. Een bomauto explodeerde tegen een gebouw van de Egyptische inlichtingendienst op de grens met Israël en de Gazastrook. Vrijwel tegelijkertijd werd een grenspost van het leger beschoten door militairen. Sinds president Morsi twee maanden geleden werd afgezet... is het aantal aanslagen in het grensgebied sterk gestegen. Basisschoolkinderen uit de Gelderse gemeente Renkum krijgen vanaf deze week les over explosieven en munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen krijgen te horen wat ze moeten doen als ze granaten en ander oorlogstuig vinden. Een belangrijk deel van de slag om Arnhem speelde zich in en rond Renkum af... en daarom worden in het gebied geregeld niet ontplofte granaten gevonden. Het weer, een aantal buien, van tijd tot tijd zon. Morgen nog een enkele bui, vooral in het noorden zon en droog. En het wordt zo'n 18 graden dan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de ringweg Amsterdam, de A10 West richting Den Haag. Er staat voor de Koentunnel 2 kilometer. En op de A15 richting Europort, daar staat tussen Knopend Benelux en Spijkenissen ook 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik weet niet waarom. Want alles is er gewoon goed aan. De zang is goed, de producties zijn goed, de arrangementen zijn goed. De liedjes zijn aansprekend. En dat moet natuurlijk ook wel, want anders verkoop je geen 370 miljoen platen hè? in 10 jaar tijd. Ik heb u trouwens straks wel even vals voorgelicht. Dus dat moet ik even goed eh, rechtzetten natuurlijk. Uh, Björn, uh, die zat niet in Hepstars, dat was alleen Benny. Björn Ulvaeus die zat in een band die heette de Hootenanny, de Singers. En die twee jongens zijn elkaar dus tegengekomen met, en waren toen al, hadden al een relatie met die twee dames. En zo ontstond dus eigenlijk het, zeg maar, het familiebeentje ABBA. Ze zijn actief geweest tussen 1972 en 1983. Toen werd een pauze ingelast, maar dat zou dus leiden tot het algehele uiteenvallen eh, van eh, de band. Ehm, ongeveer 25, precies 25 jaar eh, daarna ging in Londen de musical... de musical Mamma Mia in, in première. En dat was dat was eh, natuurlijk, eh, even denken, ja, dat waren allemaal songs van ABBA. Maar dan het, het verhaal van de musical was niet gebaseerd op de leden persoonlijk. Het was een ander verhaaltje. Maar de liedjes zaten erin. En uh, Björn Ulvaeus, of Benny Anderson heeft daar ook bijvoorbeeld in de film de muziek zelf ook mee ingespeeld. Dus dat was fantastisch. He, he. Jongen, jongen, jongen, jongen. Nou, we gaan door met Adamo. Adamo, moet je eigenlijk zeggen.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 partager ma vie, hein. mais des dans l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle sera remise à faire du sport. Je tolérais ce violon dingue, sinon elle devenait marraine. Puis un beau jour c'était que la mer à boire. Je l'ai recueilli un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur, c'était chouette les filles du bord de mer. Dat is Adamo. Salvatore Adamo. Hij eh, begon natuurlijk in België. En hij is later ook in Frankrijk een hele grote geworden. En eh, ik weet eigenlijk niet of hij nog actief is. Dat vermeldt de historie zo 1, niet. Ja, ik sta nu eh, voor een dilemma, dames en heren. Want ik zei u al, die, die LP van James Brown die ik hier heb. Daar... <laughs> daar <laughs> ontbreekt er één van. En eh, het, het, het, vervelende is dat je de plaat die ik nu heb, dat dat kant 1 en kant 4 is. Ja. Ja. En kant 4 is een ongeveer 20 minuten durende <laughs> versie van It's a Man's World. <laughs> Dat vind ik toch net iets te ver gaan. Dat u niet erg vind. Dus ik ga even iets doen wat ik eigenlijk niet mag doen, maar doe ik toch. Want ik ben zo eigenwijs dat het groot is natuurlijk. Dus ik ga dat gewoon wel doen. Ja, ik doe dat gewoon. Ik kan mij uitschillen. Want ik heb hem nog ergens anders ook staan. Alleen is het dan geen vinyl. Ja, het is gewoon vinyl. Kan ons het schelen. Het heet eh, Cold Sweat. About your I just want, baby, I love the last. I don't. maar dan toch weer lekker terugdenken aan mijn Soulful Blues kwaliteit, zou ik maar zeggen. Toen wij dit nummer ook speelden natuurlijk. Cold Sweat, James Brown live at the Apollo. Ja, en ik, ik moet u helaas de boel een beetje eh, oplichten, zeg maar. Want dit kwam dus niet van, van de LP af, maar gewoon van het internet. Want de LP, ja, sorry, die is niet compleet. En dan het enige wat ik nu nog <laughs> heb van de LP is een ongeveer 20 minuten durende versie van It's a Man's World. En ik kan me nog herinneren, we hebben dat ook vroeger wel eens gespeeld. En ik kan me altijd herinneren dat ik de halverwege nog sliep ik. Zowat. het is zo saai. Eh, dus <laughs> dan zit je gewoon. eens. zat ik als organist dat ik daar eh, gewoon de hele tijd maar twee akkoordjes aan de hou. Ja. Ik kan me nog herinneren dat we dat nummer een keer speelden in de Ponderosa Bar in Amsterdam. En dat was bezwangerd al, toen de tijd al van, van, de, van de wietlucht. En, in het niet te geloven. En dat, eh, dat optreden wat we toen hadden duurde tot vier uur s'nachts. nachts. En dan, dan speelden we ook dit nummer. En dan kon je je ogen niet meer openhouden, joh. Het was dat Beppie weer dus af en toe dan gewoon een klap op die drums gaf. <laughs> Er zat een break in. <laughs> Dan schrok je weer wakker. Ja, zo ging dat. Ik hoefde, ik maar twee akkoordjes aan te houden. Ik hoefde er niks te doen. C-mineur, G-mineur. was alles wat ik hoefde te doen. Dus kan je dan nou voorstellen dat je dan in slaap valt. Tuurlijk. Toch? Ja. Goed. Nou, dat is over James Brown. Dus het album komt nu even van internet af. Als u het niet erg vindt. Eh, maar het is wel hetzelfde album. Dus dat, eh, dat, wat dat betreft eh, verandert niks. we gaan door met echte vinyl. Ja, ABBA dus. Ja. Weet je moeder ervan? Oftewel, does your mother know? Een van de weinige nummers die gezongen wordt door Björn. Van het album Voel in Voel. Je Mother Know. Weet ze ervan? Weet ik niet. Maakt ook niet uit. Eh, <laughs> het liedje dat eh, komt van het album Voulez-vous. En het was natuurlijk van ABBA. Uh, Björn, Benny, Anna Fried en Agneta. Juist, zo was dat. Begon al in 1972 voor ze toen met het liedje Ring Ring. En ja, iedereen weet het. Het grote succes kwam natuurlijk toen zij in 74... Ja, echt waar, het was wel 74. Toen zij in 74 dus het... Eurovisie Songfestival wonnen. Want in 75 was het onze eigen teaching. Ja, kan je nagaan hoe lang dat geleden is. 75 wonnen wij voor het laatste Songfestival. Na ABBA. Nou, mooi. We gaan door met Adamo. Gaan over de nacht. En dat heet La Nuit. Si je t'oublie pendant je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd. chercher Oftewel een lied over de nacht. Salvatore Adamo was dat. Geboren in 1943. En eh, ja, nog steeds actief voor zover ik weet. Uh, op driejarige leeftijd verhuisde hij met zijn gezin, met zijn vader en gezin naar ehm, België. Waar zijn vader dus in de mijnen ging werken. En woonde in de buurt van het plaatsje Bergen. En daar eh, werden ook de rest van zijn broertjes en zusjes geboren. In 1964 om precies te zijn eh, brak je in Nederland door met Vous Permettez Monsieur. Die hebben we al gehoord vanmiddag aan het begin van de uitzending. Eh, <clears throat> in dat programma met Willem Duis. En eh, daar werden maar liefst in Nederland 200.000 exemplaren van verkocht. Stond 11 weken nummer 1 in de tijd voor teenagers top 10. Want de Veronica top 40 was het toen nog niet. Die was pas eh, in 65 daar. Dus eh, het, was wel een, het werd ook de hit van het jaar trouwens. Ook de hit van het jaar 1964. Voor Permettez Monsieur. Maar dit was een van de opvolgers daarvan. En dat nummer dat heette La Nuit. Let Yourself Go. Hier is hij weer. James Brown. the GA. Down there, we have a good time. We don't talk. Ha. We all get together any type of weather, and then we do the camel walk. now there was a dance that I used to do. The name of the dance they call a boogaloo. I may not do the dance as well as you, but baby, you can bet your bottom dollar you'll never hear me holler. I'll do the best that I can do. Ah! Look here, feeling good. nothing yet until you see me do the James Brown. pretty good myself. Huh. Look here. Now I got a little groove maker. Something I'd like to do. Since we're going, we here, we might as well get the best out of it. If it's all night, it's all right. Look here. You ready, man? en dat gaat nog uren zo door, want daarna krijg je nog het hele verhaal. Hey, hey, I feel alright one time. Hop, hop, hop, hop. Ja, dan is hij zo ook weer een kwartier bezig, en die, die Jan de Bruin. Dus eh, we draaien hem even zijn nek om, want anders dan... Eh, Anders dan komen de andere artiesten niet meer aan bod. Dat kan natuurlijk niet. Nee, James Brown was dat. U hoorde al twee nummers achter elkaar. Want kring loopt gewoon achter elkaar door natuurlijk. Die, die zegt dan niet even van een pauzetje. Nee hoor, achter elkaar door. Let yourself go. And there was a time. En dat gaat dan nog weer over in eh, I feel alright. Nou ja, dat komt straks dan nog wel. Dat zien we straks nog wel eventjes. We kunnen straks gewoon doorgaan ermee. <laughs> Maakt het allemaal uit. Abba, dat wel een van de knallers van dit album Voulez-vous. Chikitita Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder. 还有。 een van de grote hits eh, van eh, dit album van ABBA uit 1979. Met natuurlijk fantastisch pianospel en keyboardspel van Benny M. Anderson. Want de man was echt, is echt heel virtuoos. Als je dat eens bekijkt, eh, kijk eens even naar de geboortejaren. 1943, 1946, 1950 en nog een keer 46. Dus er zijn er ook daar een aantal al die tegen de 70 lopen. Of al 70 zijn zelfs. Dus ik zie dat niet meer gebeuren hoor. Dat als dat samen nog gaat optreden, dat ziet er nooit meer zo uit als dat het toen was natuurlijk. Dat kan ook niet als je zo, eh, al op die leeftijd bent. Maar goed, Benny is nog steeds actief en maakt nog steeds fantastische muziek. Dat ook nog een keer. Adamo. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? La plage et la Bouche. sœur. n'est-ce pas merveilleux La vague danse sur les écailles, cette lune qui dort dans un ciel tout en or, et ce vent qui nous berce. N'est-ce pas merveilleux c'est quand même merveilleux. Oui, c'est quand même merveilleux. pas merveilleux was dat van alweer Salvatore Adamo. En van het album Les Plus Grands Succès de Salvatore Adamo. Nou, hoort u mijn Franse uitspraak. Fantastisch, hè? Ja, ik heb vroeger wel Frans gehad of zo op school. Ik had er zelfs nog een hoog cijfer voor op mijn examen. En laat ik er nou helemaal niks meer van weten. Ik ben echt, echt alles vergeten komt waarschijnlijk omdat ik er niks aan vond aan die taal. <laughs> Dat zal het wel zijn. Dan krijg je zo'n soort blokkade. Ehm, even kijken hoor, hoe, eh, hoe ik met de tijd zit. Ja, nou, we gaan nog een stukje James Brown doen. Eh, waar we gebleven waren ongeveer. Dus we gaan nog een stukje James Brown eventjes doen. En, ehm, want we moeten nog twee mooie nummers draaien. Maar eerst dit, dus even. Well, we say a few little words and get you repeat after. And then we get together and do it together. Ongeveer waar we gebleven waren. Bill, I, I feel all right, heet <laughs> I hope the building can stand all the soul, because this show got a lot coming on. Uh, get it. Uh, get it. Uh, get it. Uh, get it. Uh, get it. Get it. Uh, get it. Uh, hey, man, be cool. <laughs> all right. Now, this is the way it goes. Now listen to me. Let me say that two or three times, and then we'll go together. Now listen to this. Say, hey, hey, I feel all right. Hit it. Uh. Now listen to me. Let me do it now. Let me put the thing on you, and then we'll get together. Yeah. All right. Keep it mellow. <laughs> hey, hey, feel all right. One time. Uh. Listen to me. feel alright. Uh, uh. You got it? I go one more time so I make everything mellow. Hey hey, I feel alright. Three times. Uh, uh, uh. You got it now. You got it? Alright, we'll go together. Come on. Hey hey, I feel alright. One time. All right, come on now. <laughs> all right, come on, brother. Hey, hey, I feel all right. Hit it up. Um. He got something else on his mind, eh? You know, he <laughs> want me to hurry up, get off the stage so he can go home, you dig it? Come on now, brother, stay with me, don't leave me here. Yeah, don't take all this groove away. <laughs> Ready now? Come on. Well, I'll be. yeah, bring it, bring it on, man, because I get away. <laughs> Come on. I have a dream song to sing to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. dream. dans leurs doux écrins le temps des flocons Était été comme hiver. Elle ne supporte plus l'ennui, de demoiselle Elle se grime le hem in halen we het niet meer. Voor de Adamo met Can Les En deze gaan we eruit. Abba, voulez-vous.